Michel Koenen met het NOS-journaal. In Gaza is een jongen van 15 overleden nadat hij werd geraakt door een pallet met hulpgoederen. Die was met een parachute afgeworpen in de buurt van een vluchtelingenkamp. Ondanks de parachutes komen pallets met grote snelheid naar beneden. De VN en internationale hulporganisaties noemen de luchtdroppings gevaarlijk, kostbaar en niet efficiënt. In Tel Aviv hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uitbreiding van de oorlog in de Gazastrook. Volgens de organisatie waren er honderdduizend man op de been. Donderdag maakte premier Netanyahu bekend dat Israël Gaza stad wil bezetten. Inwoners krijgen tot de symbolische datum van 7 oktober de tijd om de stad in het noorden van Gaza te verlaten en naar het zuiden te trekken. De demonstranten vrezen dat de nog levende Israëlische gijzelaars dat niet gaan overleven. In Londen zijn gisteren zeker 365 mensen opgepakt... bij een demonstratie voor de verboden actiegroep Palestine Action. Die werd vorige maand door de Britse regering als terroristische organisatie bestempeld. Bij het Britse parlement demonstreerden meer dan 700 mensen tegen de oorlog in Gaza... maar dus ook tegen het verbod van Palestine Action. En titelverdediger PSV is het nieuwe eredivisie seizoen goed begonnen. De thuiswedstrijd tegen Sparta werd met 6-1 gewonnen... Door de ruime zegen gaat PSV gelijk aan kop achter NEC. Die ploeg won met 5-0 van Promovendus Excelsior. Een andere promovendus, Volendam, pakte een punt bij Heerenveen. Het werd 1-1. Feyenoord won met 2-0 van NAC Breda. De topscorer van vorig seizoen, Sam Stijn, maakte al na drie minuten zijn eerste eredivisie-goal voor Feyenoord. Het weer, het koelt vannacht af naar 9 tot 15 graden. Lokaal kan wat mist ontstaan en er staat amper wind. Overdag volop zon met wat sluierbewolking. Het wordt 22 tot 27 graden. Maandag kan het lokaal tropisch warm worden. En ook de rest van de week verloopt zonnig, droog en warm.